De commissie die in Rotterdam onderzoek doet naar mogelijke onrechtmatigheden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen komt nog niet met een advies. Er is meer tijd nodig om het werk op een zorgvuldige manier af te ronden. Het advies kan het in het uiterste geval toe leiden dat de gemeenteraad besluit tot herstemming. Vooral Leefbaar Rotterdam voelt zich door de gang van zaken op de verkiezingsdag gedupeerd. In Turkije is een wet aangenomen die de regels rond kunstmatige inseminatie verder aanscherpt. Kunstmatige inseminatie in Turkije zelf was al verboden. Maar vrouwen konden de wet omzeilen door zich in het buitenland te laten bevruchten met zaad van een anonieme donor. In Turkije is het verboden om het vaderschap van een kind verborgen te houden. Op inseminatie in het buitenland komt nu een straf te staan van maximaal drie jaar cel. Het biermerk Olm gaat zijn etiketten aanpassen omdat die te veel op de labels van Heineken lijken. In ruil daarvoor heeft Heineken een kort geding ingetrokken. Olm introduceerde onlangs een nieuwe huisstijl met een groene kleur en een rode ster, maar Heineken vond de overeenkomst met zijn eigen logo te groot. Nu is een onderling overleg besloten dat Olm zijn huisstijl wijzigt. De Belgische koning Albert ontkent dat hij een privévermogen heeft van 1 miljard euro. Dat bedrag is uit de lucht gegrepen, zegt hij in reactie op commotie in de Belgische pers. In een boek van een onderzoeksjournalist staat dat het koninklijke fortuin veel hoger is dan het bedrag van 12,4 miljoen euro dat al jaren wordt opgegeven aan de fiscus. De kleinste man ter wereld is overleden. De Chinees He Pingping, die nog geen 75 centimeter groot was, stierf in een ziekenhuis in Rome. De 21-jarige Chinees was in Italië voor tv-opnames toen hij met pijn in zijn borstkast naar het ziekenhuis werd gebracht. Guinness World Records erkende hem in 2008 als kleinste man ter wereld. Het weer vanuit het noordwesten wordt het droger. Lokaal ontstaat er een mistbank. Vannacht wordt het 3 graden. Morgenochtend overal bewolkt. Smiddags opklaringen en wat zon. En dan wordt het 6 tot 11 graden.